7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Excelsior-speler Morera heeft de excuses van FC Den Bosch-trainer Van der Ven aanvaard. De trainer ging vandaag naar Rotterdam toe om te praten met de voetballer. Die was gisteren het mikpunt van racisme tijdens de wedstrijd Den Bosch-Excelsior. Van der Ven reageerde aanvankelijk laconiek en werd daarna bedreigd. FC Den Bosch ging eerder vandaag in een verklaring al door het stof. De club wil nu de schuldigen opsporen en bestraffen met een stadionverbod. De man die vanmiddag werd doodgestoken in Rotterdam... is een man van 50 uit stadsdeel Hoogvliet. Hij werd neergestoken in de hal van een complex... waar ouderen en mensen met psychische problemen wonen. Er is een verdachte opgepakt. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Rijnmond... dat zowel het slachtoffer als de verdachte cliënt is van de zorginstelling. De politie kan dat nog niet bevestigen. De politie heeft in meerdere landen verdachten opgepakt... vanwege de illegale handel in archeologische voorwerpen. Die werden illegaal opgegraven in het zuiden van Italië... Er zitten 23 verdachten vast en er zijn zo'n 10.000 voorwerpen uit het oude Griekenland en het Romeinse Rijk in beslag genomen. Een meisje van vier is overleden na een ongeluk in Amersfoort gisteren. Ze fietste samen met haar moeder toen ze werden aangereden door een auto. Haar moeder ligt nog in het ziekenhuis, net als een andere fietser die ook werd aangereden. De politie gaat ervan uit dat de bestuurster van de auto een blackout had. Bij doorzoekingen in twee panden in het Brabantse dorp Bergen... heeft de politie harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheden chemisch afval gevonden. De drugs en chemicaliën zaten in containers. Ze lijken uit een drugslab te komen. De doorzoekingen houden verband met de grote politieactie vorige week op een woonwagenkamp in Os. Het weer. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of drie.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 Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...